spoedige start. Clemens Peters met het NOS Journaal. Hillary is de verloren verkiezingen een bezoek gebracht aan Washington. Ze was in het congres bij het afscheid van de democratische fractievoorzitter Harry Reid. Ze waarschuwde in een speech voor het oprukkende fenomeen nepnieuws. Ze noemde het een epidemie. Vorige week leidde een niet waar verhaal over Clinton tot een schietpartij in een pizzeria in New York. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft op het WK kortebaan in Windsor zilver gewonnen op de 100 meter vrije slag. De 26-jarige Groningse tikte in het Canadese 25 meter bad als tweede aan, vlak achter de Australische Brittany Elmsley. Het is al de derde medaille voor Kromowidjojo. Na het brons op de 4x100 meter vrij en het zilver met de gemengde estafetteploeg op de 4x50 vrij. Een buschauffeur die in Almere een vrouwelijke passagier heeft geslagen... wordt niet vervolgd. Volgens het OM is de man al genoeg gestraft omdat hij is ontslagen. En ook zou de vrouw mede schuldig zijn geweest aan het incident. In augustus sprak de buschauffeur haar aan... omdat ze met eten en drinken wilde instappen. Toen ze later haar drinken over de chauffeur heen gooide... schopte en sloeg die haar. De Amerikaanse astronaut John Glenn is overleden. Hij was in 1962 de eerste Amerikaan die in een baan om de aarde draaide. De Russen waren daar een jaar eerder al in geslaagd. Later was Glenn senator voor de Democraten. In 1998 maakte hij als oudste Amerikaan een tweede ruimtevlucht aan boord van de Space Shuttle. Hij was toen 77. John Glenn lag sinds vorige week in het ziekenhuis. Hij was 95 jaar. Het weer. Het is bewolkt. In het noorden kan nog wat motregen vallen. In de rest van het land is het droog. Het wordt vannacht een graad of 6. Morgen blijft het bewolkt met alleen in het zuiden af en toe zon.